Demissionair minister Hugo de Jonge gaat onderzoeken of het eerder kan dan december. U begrijpt dat dat gewoon echt eh, veel werk is voordat je daadwerkelijk kunt beginnen. Hè? Want het gaat om het vrijmaken van personeel. Personeel dat nu ook niet niks zit te doen. Maar personeel wat nu bijvoorbeeld bezig is met het prik in de wijk. Personeel wat nu bijvoorbeeld bezig is eh, met andere eh, dingen die heel erg belangrijk zijn. Ook om gewoon doorgang te vinden. Vrijdag komt de Jonge met een antwoord. Een groot personeelsfeest van het Amphia ziekenhuis in Breda gaat door, ondanks de oplopende coronacijfers. Het is een aangepast feest, zegt het ziekenhuis. Iedereen moet een coronatoegangsbewijs laten zien en krijgt een vaste zitplaats. Feyenoord bevestigt dat de plannen voor de bouw van een nieuw stadion zijn stilgezet. In een verklaring zegt de Rotterdamse club dat dat komt door ontwikkelingen in de bouwsector. Zegt verslaggever Nasra Habiballa. Er wordt echt al jaren gesproken over een nieuw stadion voor Feyenoord. Nu legt de club dus alles even stil. Ze willen alle opties die op tafel lagen nog eens heroverwegen. Eh, en zo kijken hoe ze eigenlijk zo goed mogelijk uit deze situatie kunnen komen. En ze verwachten daar tot komende zomer zeker voor nodig te hebben. De achterban van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor een nieuw stadioncomplex. En nog meer voetbal. Speelster Aminata Diallo van de Franse club Paris Saint-Germain... is gearresteerd op verdenking van het opzetten van een mishandeling van een teamgenoot. Het gaat om sterspeelster Kira Hamroui. Ze werd vorige week uit een auto getrokken en hard op haar benen geslagen. Correspondent Frank Renaud. Het zou gaan om een rivaliteit tussen de twee speelsters. Ze spelen allebei bij Paris Saint-Germain. Allebei middenvelders en er is veel competitie daar. Wie wel of niet op het veld mag staan. En dat zou een rol hebben gespeeld bij deze mishandeling. De mishandeling zorgde er uiteindelijk voor dat Amroui niet mee kon doen aan een Champions League wedstrijd. In haar plaats speelde Diallo, die nu dus is gearresteerd. Het weer in het zuidoosten kan het vanavond licht vriezen. Morgen bewolkt en motregen. Behalve in het zuiden, daar zonnig en zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Knopend meer een kwartier op onthoud. Dat komt door de file op de ring van Amsterdam.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 Let's rock the boat. The magic is unstoppable. Fall on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, speakers blow baby, go, baby, go. This time I like it. Go, baby, go, baby, go. Now don't you dare.